Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Op Madeira is een aantal bezoekers van een religieus festival om het leven gekomen toen er een boom op hen viel. Portugese media spreken van elf doden en tientallen gewonden. Op beelden van het ongeluk is te zien dat er tientallen mensen onder de boom terechtkomen. Tijdens het festival bij de hoofdstad Funchal werd de beschermheilige van het Portugese eiland geëerd. Op Lelystad Airport heeft een historisch watervliegtuig een noodlanding gemaakt. Het vliegtuig was in de problemen gekomen doordat de voorste wielen niet meer konden worden uitgeklapt. Daarom moest er afgeremd worden door met de neus over de landingsbaan te schuren. Het toestel was gebruikt bij de Indië-herdenking in Den Haag. De leider van de ChristenUnie, Segers, noemt het artikel vandaag in het AD over de formatie schadelijk. De krant schreef op basis van een concepttekst dat de vier partijen voorlopig afspraken hebben gemaakt over medisch-ethische kwesties als voltooid leven. Maar volgens Segers is er geen compromis en geen akkoord en wordt het een moeilijke onderhandelingsmiddag. Grace Mugabe, die in Zuid-Afrika verdacht wordt van het mishandelen van een fotomodel, heeft zichzelf niet aangegeven bij de politie. Eerder vanmiddag meldde de Zuid-Afrikaanse minister van Politie dat de Zimbabwaanse First Lady op het bureau zat, maar dat blijkt niet te kloppen. Waar ze nu is, is niet bekend. Volgens onbevestigde berichten is ze inmiddels teruggekeerd naar Zimbabwe. Een natuurgenezeres uit Kokkengen wordt vervolgd voor de dood van een klant. De vrouw zou begin februari een Zweedse patiënt hebben behandeld met een stof die gevaarlijke bijwerkingen kan hebben. De Zweedse van 49 overleed aan de gevolgen daarvan. Drie jaar geleden werd de vrouw ook al veroordeeld voor een behandeling met de gevaarlijke stof. Toen raakte een Zwitserse man in een psychose. Het weer verspreidt over het land buien, mogelijk met onweer. Het is 20 tot 25 graden. De komende nacht klaart het op en morgen slechts een enkele bui en af en toe zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de zat op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Polder nog 3 kilometer na een pechgeval...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 Still feel like a man.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 where'd you want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 have a good, have a good time. 我只懂。 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Amor, estrella mía, que hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte confesar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero ¿Por qué conseguirás que no te nombre nunca?